she comes around. Just about five feet four, from her head to the ground. You know she comes around here just about midnight. She make her feel so good, love. She make her feel. You knock upon my door, and then you come to my room. Now you make me feel alright. Dem en Gloria. Natuurlijk eh, het bandje waar eh, Van Morrison in zat. Nog voordat hij solo eh, heel succesvol werd. En Dem had ja, wel meer leuke liedjes, hè? Ook Baby Please Don't Go, Here Comes the Night. Maar nooit meer succes, zo succesvol als deze. Gloria werd de enige en grote hit hier in, Nederland. The Summer of Love. Toen werd het een top 5 hit in de zomer van 1967. Daarover gesproken, Zometeen dan eh, geef ik weer het, eh, het, antwoord op een vraag uit de popmuziek. En eh, vanavond is dat RF 4000 Holes in Blackburn in Lancashire. Hè. Dit komt uit Day in the Life, ook uit 1967. Werd dan geen hit, maar goed. Hè. Antwoord op die vraag, dit krijg je zo meteen. Dem Van Morrison, Gloria aan het begin van deze nieuwe Freaknacht. We zijn al een uurtje onderweg, tot twee uur vannacht. veel nieuwe muziek. Onder andere Ehm, ja, gitaren. Dit is eh, namelijk de nieuwe single van eh, niemand minder dan Part-Time Friends. Het is een band uit Frankrijk. En uh, nou, kijken, zo te zien zijn ze al nou, toch wel een tijdje bezig. Dit is de nieuwe single, Less Than Nothing Else. goed gitaarpopliedje zeg dit. Part-Time Friends, zo heet de band. De band komt uit Frankrijk. Nummer heet Less Than Nothing Else. Van Frankrijk gaan we naar Amerika. Ja, deze zangeres, die wordt eh, vergeleken. Ja, het is niet de nieuwe Adele. Het is niet de nieuwe Adele. Wordt ze wel mee vergeleken. Het is een Amerikaanse zangeres album kwam vorig jaar uit. Ik heb het over Lauren Daigle. Enorme grote hit eh, op dit moment. Dit is You Say. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never make the sum of every high and every low. Remind me once again just who I am because I need. is niet Adele. Die komt pas dit najaar met een nieuwe plaat. Het is Lauren Daigle, christelijk opgevoed, Amerikaanse zangeres. In uh, eh, 2010, toen ze 17 jaar oud was, toen deze mee met uh, American Idol. Ze eindigde net buiten de top 24. Later zei ze wel dat eh, haar deelname aan het programma haar iets gaf om in te geloven en haar kracht gaf om door te gaan met haar carrière. En dat is maar goed ook, want ze heeft nu eh, een gigantische wereldhit uh, langzamerhand te pakken. Lauren Daigle, ook hier in Nederland. Wij zijn een van de latere landen volgens mij waarbij het aanslaat die beginnen te draaien. Want ze wil nu, wil nu wel wat gaan doen zeker. You Say, zo heet deze nieuwe zin. Nou dan nu even weer iets met een, met een randje. Dit eh, komt van het album Blue Lines. Ik heb het over Massive Attack. Die maakte trip hop. Maken ze nog steeds eigenlijk, staan nog steeds. Tijdje ze heel populair geweest. Op hetzelfde album stond ook Unfinished Sympathy, maar dit is Safe From Harm. Massive Attack en Safe From Harm. Ja, en dan... Komende vrijdag is het zover. Dan gaat het beginnen. North Sea Jazz. En die hebben echt ieder jaar... Echt een, uh, een, een line-up gewoon om je oren af te likken. Daar sta je versteld van. Het is gewoon om jaloers op te worden. Want iedere keer weer, weer bij zijn. Eh. Um, North Jazz, komende vrijdag eh, begint dat, de 12e van, eh, van juli. En ja, zij eh, hebben onder andere weer op het programma staan Chic. Ziek, die waren er vorig jaar ook al. Ehm, en uh, Ziek, hè, nou Rodgers, laatst ook nog op Constantie. Die is lekker, eh, die is lekker bezig nog steeds, die Now Rodgers. Um, ehm, ook uh, Daryl Hall bijvoorbeeld, Daryl Hall en John Oates staan er ook. Maar ook nieuw talent. Vorige uur draaide ik al de Teskey Brothers. Dit is ook nieuw talent. En ehm, ik ben best wel trots dat ze, dat ze daar staan, want het is een grootste Nederlandse podium tot nu toe. ik, want ik heb ze de laatste paar jaar terug volgens mij in 013 gezien, 013 Tilburg. Um, ik, het is echt een band die volg ik al eh, nou, sinds ze begonnen zijn in 2015. En zij zullen daar ook staan, volgens mij eh, in ieder geval hun grootste podium eh, tot nu toe hier in Nederland. Het gaat om de band Young Gang Silver Fox van Andy, Plant, Andy Plats en Sean Lee. Dit is hun nieuwste single en die is lekker zomers. Private Paradise. Is Duo is het toch. Young Gang Silverfox, de nieuwe single Private Paradise. Over fijne duo's gesproken, want ja, ze klinken altijd als een hele band, maar het is gewoon nog steeds een duo. Dat zijn de Black Keys. Vorige week toen kwamen ze met een, eh, nieuwe album uit en ik heb er al veel gedraaid. Niet alleen op dit eh, radiostation, maar ehm, ook op eh, andere stations. Ehm, een nieuwe album, vorige week kwam het uit, Let's Rock. Eh, eigenlijk alle singles, die van de singles die vond ik eigenlijk alle drie al goed. Uh, het waren Low High, Eagle, Birds en Go. Nou, vorige, vorige week toen heb ik je de, de albumtrack, de opener, uh, het stuk heb ik gedraaid, Shine a Little Light. Ik ga er nou gewoon nog iets eh, van draaien van dat album. Want ik vind het echt te gek. Ehm, de Black Keys. Zomaar gewoon even een albumtrekje van dat, eh, van dat nieuwe album. Dit is Walk Across the Water. De Black Keys, nieuwe album Let's Rock is uit. Dit eh, is naar mijn mening een van eh, de betere albumtracks die erop staan. Samen met die Shine Little Lighters dus, die ik eh, vorige week aan je heb laten horen. Dit was Walk Across the Water van The Black Keys. Ja, en van The Black Keys gaan we naar de Beatles. Want eh, iedere week beantwoord ik één vraag uit de popmuziek. Eh, vorige week ben ik daar eh, mee begonnen. How many roads must a man walk down before you can call him a man van de Beatles. Want er is namelijk een boekje uit. Dat boekje heet Should I Stay or Should I Go? En 87 andere hilarische antwoorden op vragen uit bekende songs. Dus iedere mm, ja, zondag en maandagnacht beantwoord ik één van die vragen eh, uit de popmuziek. Dus je krijgt iedere week één antwoord op één van die ja, essentiële vragen uit de popmuziek. Met vannacht Are There 4000 Holes in Blackburn, Lancashire van de Beatles. Natuurlijk ehm, uit A Day in the Life van het legendarische album eh, uit The Summer of Love 1967. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Sommige denkers hè, die houden zich bezig met de liefde anderen met bedrog en weer anderen met politiek. Maar weinig denkers hebben hun gedachten laten gaan over een prangend probleem dat vooral chauffeurs grote ergernis geeft. Ja, chauffeurs, want ja, het grotendeel uh, op dit tijdstip zijn chauffeurs hè, die nog naar de radio luisteren. En de grote ergernis, dat is gaten in de weg. Misschien is hun bereidheid eh, om deze kwestie aan te pakken de reden dat John Lennon en Paul McCartney zo lang in de publieke belangstelling hebben gestaan. In 1967 zeggen ze niet alleen dat er 4000 kleine gaten in de wegen van Blackburn, Lancashire zitten, maar ook dat iemand ze moet gaan tellen. Het is vandaag de dag onmogelijk ja, te bepalen of een schatting van toen accuraat was, maar nog steeds geldt dat iemand in het hedendaagse Blackburn het aantal gaten zou moeten tellen en ook dat er iets aan gedaan moet worden. Een recente schatting van het aantal gaten in Blackburn kan aan de hand van de cijfers van de gemeenteraad worden gemaakt. In 2018 ontving de gemeente 208.500 euro van de centrale overheid om de gaten aan te pakken. Gemiddeld kost het repareren van een gat 62 euro. Wat zou betekenen dat Blackburn voldoende geld heeft ontvangen om 3.358 gaten in het wegdek te herstellen. Dat komt aardig overeen met de historische schatting van Lennon en McCartney, vooral als we bedenken dat de gemeente waarschijnlijk te weinig geld heeft gekregen door de Britse begrotingsproblemen. Nou, in het door Lennon en McCartney genoemde geval is de winst voor de wetenschap het verlies voor het, wegen, voor het wegonderhoud. Wat betreft het aantal dat nodig zou zijn om de Alberthal te vullen, het inwendige volume is 86.650 kubieke meter, als alle gaten even groot zouden zijn, dan zouden ze per stuk 21,66 kubieke meter zijn, ruwweg twee derde van het formaat een standaard zeecontainer. Het lijkt onwaarschijnlijk dat er in de wegen van Blackburn Lancashire 4000 gaten van deze grootte zaten, met name omdat in de zon wordt gezegd dat ze vrij klei zijn. De conclusie moet zijn dat hoewel het een tot de berekening van het ander heeft geleid, er in deze situatie of in deze studie een aantal ernstige rekenfouten is gemaakt. Beatles. Are there 4000 holes in Blackburn, Lancashire? Ongeveer wel, dus ja. Dit is A Day in the Life. Goeienacht. sure he was from the house of law. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look, having read. This time it feels right, but it ain't enough. Uh, uh. Guess you are caught up in life. Somehow you're running from what this could be. Don't be afraid, cause I got you, baby. You told me be patient, I'm getting impatient. I'm same old song again. I'm slowly getting tired, but I can't let this go. Cause I know you are caught up in life. you're from what this could be. Don't be I got you Trots, nieuw talent, Sabri. Ze werkt bij de KPN. Dat is toch wel weer mooi, hè? Eerst hadden we die, eh, die Chris Barry. Hè? Die maakte de sound, ja, soundtrack, bijna soundtrack noemen. Maar die maakte in ieder geval eh, dat, dat, liedje. Hè? Eerst duurde dat 40 seconden, nou 2,5 minuut. Dat eh, in de KPN-commercial zat. Maar deze dame die werkt ook daadwerkelijk bij de KPN. Het moet niet gekker worden natuurlijk. Sabri, Nederlands trots, nieuw talent, Last in You, zo heet de nieuwe single daarvoor. Uh, eh, de Beatles. En ik, eh, ik zat er niet iedereen hè? Nee, en ook helemaal uitgedraaid. Het is toch ongelooflijk. Dit was eh, A Day in the Life met het antwoord op de vraag. Are there 4000 holes in eh, Blackburn, Lancashire. Nou, ongeveer wel. Dus ja, maar of je de Albert Hall, die, eh, die Royal Albert Hall, die ga je er niet mee vullen. Nee, daar zijn ze echt wel eh, te klein voor. Tom York, net zoals de Blackies, vorige week een nieuwe album uitgebracht. Anima, zo heet dat. Er staan een stuk of, nou, negen liedjes. Negen liedjes staan erop. Dit is een van de betere. Dit is Not The News. York. Vorig jaar kwam hij nog met die soundtrack voor die horrorfilm Suspiria. dit is echt weer helemaal eh, studiowerk van de meester zelf. Tom York, het nieuwe album heet *Enema*. Eh, Anima. Dit was Not The News. Ehm, ja, we zullen even maar weer een, eh, een, classic doen. Even een classic. Trouwens, Tom York, hij staat ook in eh, de nieuwste oor. Met een eh, nou, redelijk groot interview. Mocht je dat interessant vinden, dan kun je dat lezen. Want ehm, ja, het is, wel, het is altijd een, wel een fascinerende man. Niet alleen muzikaal, maar ook gewoon, nou, ja, gewoon hoe hij eh, zit in het leven staat, hoe hij naar dingen kijkt. Ik vind dat wel eh, interessant. Tom York, Not The News. Nou, een classic. Gewoon even een classic. Laatst nog in Nederland op het Best Cap Secret Festival. Kraftwerk, Autobahn. En dan niet de, de 20 minuten versie, want dan is de uitzending voorbij. Maar ik vind de radio-edit, eh, vind ik ook wel goed zat, toch? Ja. Heel belangrijk geweest natuurlijk voor de elektronische muziek deze. Autobahn, Kraftwerk. Voordat je Tour de France weer veel gaat horen. fan. Niet dat ik ze helaas... Ja, ik heb ze helaas gemist, Het Best Kept Secret. Ik heb ze helaas gemist. Ik had ze zo graag gezien met 3D-bril en alles erop en eraan. Eh, de model, fijne robots, Tour de France, Computer Love, Radioactivity. Laatst nog gedraaid, die laatste. Ook uh, ijzersterk nummer. Maar helaas, nog nooit live gezien. Kan eh, kans is ook klein dat het nog gaat gebeuren. Want heel, heel vaak komen ze niet naar Nederland, volgens mij. Hè? Kraftwerk en Autobahn. Nou goed... troost me wel met uh, Kate Tempest en Fire Smoke. My visionary is a vision. I watch her dancing by the window, and it rips my flesh to ribbons. And the whole world is just ripples in the middle distance. I listen to her hips, I push my kisses to her lips. We move like we were born to move. The night is teeth and pistons. And there is something in this tenderness that makes me want to live. Fire smoke. Her mouth sets free this captive. Come close to me. Free me. Let me untangle the madness that knots you. drop to my knees and crawl across you. I tell you, I've got you. It's fire, smoke. So go on, give me three days of your body and mine. Time is a blind eye, and I see your mind in my mind's eye. You make me immortal. You take me to space. You are a planet place I've not known. Your body is home to rare gods. I kneel at their temple, I'm blown to bits. Gentle, ferocious, we are open. Explosives have nothing compared to these sparks, so let's fall apart. And then lie with me breathing in the den of the dark. It's fire smoke. Your mouth sets free this captive. Come close to me, free me, untangle the madness that knots me. You drop to your knees, you crawl across me, you lick your lips softly. It's fire smoke. The fire rises between us and makes us get on the wrong trains, walk the wrong way Make strangers smile greetings on Lewisham Way. I bathe in this fire. It warms without burning, compels without force, and it turns without turning the world. So please, you keep your purpose, your poise, and your journey. I'll be by the fire, thinking nothing I've learned can prepare me for everything else that needs learning. Is this how it feels to feel certain? Cause for so many years my love's been a burden. But now comes this fire to cleanse and restore us, to fuel us and calm us and push us both forwards. Forward. In the 80s had je Clark. In the zeros had je the streets. En nu heb je Kate Tempest, ook eh, op eh, Best Kept Secret. Net zoals Kraftwerk die je daarvoor hoorde. Dat is, uh, dat is toevallig dat is toeval. Dat is niet zo bedacht. The Book of Traps and Lessons, dat is haar nieuwe album. Firesmoke, derde album. Firesmoke, dat is de single. Gesproken woord genre. Ik vind het, ik vind het mooi. Ehm, deze dame die heb ik ook al een aantal keer gedraaid. Clyro. Ze heeft nog iets nieuws, Closer to You. Dat heb ik vorige week gedraaid, maar daarvoor heb ik deze al een keer gedraaid. En eh, die doet het nou goed op de alternatieve stations. Bags. uit Amerika. Nog maar 20 jaar is ze en uh, nou, maakt bijna dit soort uh, lounge muziek, maar dan met een eh, gitaar. Bags was dit. En tot zover deze Frieknacht. De Frieknacht van maandag 8 juli 2019. Ik heb er nog eentje voor je. Ja, hoe kun je deze maandagnacht, hoe kun je die, of hoe kun je je uitzending nou beter afsluiten en tegelijkertijd net zo goed de maandag beginnen met Carol King en dan zomaar gewoon iets van het album Tapestry. In dit geval It's Too Late, is maar net hoe je het bekijkt natuurlijk, hè? want ik ga nou naar bed, twee uur s'nachts. Nou, aan de andere kant, de dag is pas net twee uur begonnen, hè? Dus... There's something wrong here that can